Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Groen licht voor Oekraïne en Moldavië. Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen de twee landen beginnen met onderhandelen om lid te worden van de Europese Unie. Wel krijgt Oekraïne nog extra huiswerk mee, vertelt correspondent Kisia Hekster. Bijvoorbeeld op het terrein van anticorruptie moet het land meer gaan doen. En dan is het aan de Europese leiders op een top in december. Daar moeten ze unaniem gaan beslissen of dit advies van de Europese Commissie dat Oekraïne mag gaan beginnen met onderhandelen. Om dat inderdaad over te gaan nemen. De verwachting is dat dat zal gaan gebeuren. En dat dan Oekraïne in maart zal kunnen gaan beginnen met die onderhandelingen... als aan die extra voorwaarden is voldaan. Ja, en dan kan het nog tientallen jaren duren... voordat Oekraïne echt lid van de Europese Unie wordt. Het kledingakkoord in Bangladesh en Pakistan is nog eens zes jaar verlengd. Het betekent dat modemerken moeten zorgen... dat de veiligheid in kledingfabrieken in orde is, zegt mijn collega Suzanne. Merken die meedoen zijn verplicht om onafhankelijke veiligheidsinspecties toe te laten... in de fabrieken waar ze kleding laten maken... En ze moeten ook verbeteringen doorvoeren als er punten uit die inspecties komen. Het kledingakkoord werd opgezet nadat tien jaar geleden een kledingfabriek instortte. Daar kwamen honderden medewerkers bij om het leven. De burgemeester van Drimmelen in Brabant is vandaag door een inwoner bedreigd en beledigd omdat hij homo is. Ook werd hij bijna door de man aangereden toen hij naar zijn auto liep. Daarna liep de man het gemeentehuis binnen waar hij aan de balie weer met van alles dreigde over de burgemeester die man is opgepakt. En schokkend nieuws over de zeester. Die heeft geen armen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de zeester eigenlijk alleen een kop is met een paar uitstulpingen. Deze wetenschapper legt op de Belgische radio uit dat een eeuwenoude vraag nu is beantwoord. Waar zit nu eigenlijk de kop van de zeester? <laughs> en in het slecht verhaal gaan we nu al het antwoord verklappen. Namelijk, de kop is overal. De zeester is in feite een rondkruipende kop. En nog gekker, hij loopt eigenlijk rond op zijn lippen. Die lippen waren dan oorspronkelijk, die uitstulpingsjes gemaakt voor de voeding. Maar die zijn dan gerecycleerd geworden als pootjes. Dus die hebben nu een dubbele functie. Ja, hoe dit allemaal zo is geëvolueerd, dat weten we niet. Het weer, het wordt niet kouder dan 7 graden vannacht.